Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika komt met honderden miljarden voor het klimaat. Gisteravond werd er gestemd over dat gigaplan. The bill, as amended, is passed. En dat ging op het nippertje. Eén stem gaf de doorslag. Wel moet de Amerikaanse Tweede Kamer er later, week, later, deze week nog iets van vinden. Het gaat allemaal over een plan van de president. Die wil 700 miljard dollar pompen in allerlei dingen. Maar veruit het meeste geld moet dus naar klimaatplannen gaan, vertelt onze correspondent. Hele fabrieken moeten worden omgebouwd, zodat ze minder uitstoot produceren. En er komen bijvoorbeeld ook subsidies voor de gewone Amerikanen om waterpompen te installeren, eh, voor zonnepanelen op de daken eh, om elektrische auto's te kopen. En dat megabedrag wordt bij elkaar geharkt door grote bedrijven meer belasting te laten betalen. En verdrietig nieuws uit Italië. Er is een Nederlandse jongen van 19 overleden. Hij was bezig met een wandeling in een vakantiegebied toen hij ineens in elkaar zakte. Een wandelaar vond hem op het pad, maar toen was het al te laat. De politie zegt dat de jongen waarschijnlijk omkwam door iets medisch... en dat het misschien iets te maken had met het bloedhete weer... Een grote brand in Wolvenga in Friesland vannacht. In een snackbar brak brand uit. Hoe is nog niet duidelijk. Wel moesten meerdere buren hun huis uit omdat er ook een gaslek was ontstaan. Inmiddels is de gasleiding afgesloten en het vuur geblust. En het wordt waarschijnlijk weer een druk weekje voor ijsmakers. Met het mooie weer zijn ze keihard aan het werk om alle bakken te vullen met lemon cookie cream en Oreo ijs. Maar ook zij maken zich zorgen. Door de oorlog in Oekraïne zijn alle ingrediënten duurder geworden, zegt deze ijsmaker in Hengelo. Boter, vorig jaar 4,20 euro, nu is die 8,40 euro. Suiker, ook 30% erbij. Eh, melkpoeder, ook 60, 70, 80% erbij. Ik vind het heel lastig. Hij vroeg vorig jaar 1,25 euro voor een bolletje en nu is dat al 1,50 euro. Deze vrouw heeft het er wel voor over. Eh, ik moet zeggen, over de loop van de jaren is het wel duurder geworden. Maar daarentegen vind ik het ook niet super erg, want ijs is echt super lekker. Ik heb niet zoveel problemen mee. Niet iedereen denkt er zo over. Volgens die ijsmaker die je net hoorde, nemen veel mensen een bolletje minder door de hoge prijzen. En het weer nog. In het noorden is het nog wat grijs en er is daar ook kans op een buitje. Maar verder is het overal droog vandaag. Het wordt max 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zo straks weer opstaat Kijk jezelf aan en laat dan weten Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden Vieren, wat zoveel nog te vieren Als je dat vergeet, mag jij me vragen Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen Maar als jouw vader of jouw moeder Jou niet ziet of jou niet hoort Als je zoveel steeds moet voelen Gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer, want...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 Je ogen vragen dichter achterwand. Als jij Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitslaande brand in Velpen in Gelderland zijn zeker vier mensen gewond geraakt. Die brand brak even voor zes uur uit en was om half acht onder controle. De brandweer heeft vannacht in Wolvenga in Friesland tien woningen... en een deel van een oudere complex ontruimd vanwege een grote uitslaande brand. Die ontstond gisteravond laat in een snackbar. Na drie dagen van beschietingen over en weer vanuit de Gazastrook en Israël... is het vannacht relatief rustig gebleven. Na bemiddeling door Egypte ging gisteravond om half elf Nederlandse tijd een wapenstilstand in. En het weer nog. In het noorden eerst bewolking en een enkele bui. Verder naar het zuiden droog en zonnig.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 Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan. Je zegt ik wil er tegen vechten. Ik moet zo snel als kan weer door. Terwijl mijn hele stil staat, ik hoop dat je me hoort.